Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De VS heeft de levering van zware bommen aan Israël hervat. Vannacht zijn 1800 vliegtuigbommen aangekomen in de haven van Ashdod... en daarna naar Israëlische vliegvelden gebracht. Onder de regering Biden werd de levering van deze zware bommen stilgelegd. Het was voor het eerst in 40 jaar dat Amerika militaire steun voor Israël tegenhield. Maar vorige week hief president Trump die beperking op... De Israëlische minister van Defensie Katz noemt de zending een belangrijke winst voor Israël. Hij bedankt Trump voor zijn onvoorwaardelijke steun. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil snel strenge maatregelen na opnieuw een schietpartij in Brussel. Bij een metrostation in Anderlecht kwam gisteravond een man van 19 om het leven. De dader is nog op de vlucht. Het is niet duidelijk of er een verband is met de andere schietpartijen in Anderlecht begin deze maand. Die waren onder meer gelinkt aan het drugsmilieu. De burgemeester van Anderlecht zegt dat het metrostation een belangrijk verkooppunt van drugs is. Morgen is er een spoedoverleg in het kabinet. De mesaanval waarbij gisteravond in Oostenrijk een jongen van 14 omkwam was een terreuraanslag. De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de verdachte, een Syriër van 23, was gelieerd aan islamitische staat. Bij de aanval in Villach in het zuiden van Oostenrijk raakten ook vier mensen gewond, van wie twee ernstig. Op de Noordzee zijn gisteren zes Russische schepen geëscorteerd door de marine, meldt Nieuwsuur. De marine patrouilleert sinds afgelopen zomer op de Noordzee om sabotage te voorkomen aan leidingen en zeekabels. Er wordt vaker met Russische schepen meegevaren. Het weer, veel zon, alleen in het noorden stapelwolken. Het wordt 2 tot 4 graden, maar het voelt wat kouder aan.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 You know that ghost is me, and I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love. back novel chains upon my feet. The stories always end. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you left.